Het is pijnlijk dat er bezuinigd moet worden op onderwijs, op onderzoek, op wetenschap. Tegelijkertijd, we maken verstandige en slimme keuzes. Ehm, en die scherpe keuzes die hebben we vandaag eh, bekendgemaakt. Die hebben we ook zorgvuldig willen maken. Eh, maar dat het pijn doet, dat begrijp ik heel goed. Vooral wetenschappers gaan de bezuinigingen merken. Er wordt ruim 21 miljoen bezuinigd op subsidies voor wetenschappelijk onderzoek. In Noorwegen is een trein met tientallen passagiers ontspoord. Daarbij is zeker één iemand om het leven gekomen. Zo'n vijf reizigers raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het noorden van het land. Waarschijnlijk nadat er een rotsblok op de rails terecht kwam. Vervolgens gleed de trein meters van een berg af. In Oud-Beierland in Zuid-Holland is ruim 400 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het lag in een schuur. Twee mannen zijn opgepakt en de politie waarschuwt dat als het was ontploft... meerdere huizen flink hadden kunnen beschadigen. En een bezoekje aan een van de populairste trekpleisters in Parijs, de Notre Dame, is binnenkort waarschijnlijk niet meer gratis. Frankrijk wil een paar euro gaan vragen, ook voor andere kerken en monumenten. De reden is best simpel, zegt onze correspondent. Die gebouwen zijn er slecht aan toe. Ze staan echt op instorten of ze moeten onderhouden of gewoon een beetje opgeknapt worden. Maar voor al die operaties is nauwelijks geld aanwezig en nu al helemaal niet omdat de overheid flink aan het bezuinigen is. Dus zegt minister Rashida Dati van Cultuur nu, dan moeten de bezoekers van die kerken en monumenten maar zelf meer gaan betalen. Ja, Frankrijk wil ook meer geld verdienen aan musea zoals het Louvre. Het idee is om die duurder te maken voor toeristen van buiten de EU. Het weer dan vanavond en vannacht meer wolken en ook kans op een bui.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 De meeste vertraging heb je nog op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer nog een half uur op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Knapend Velzen een kwartier verdraging.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 I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example. A test is a sample of a new race It has ample supply positivity.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 Er moet 36 miljoen euro opgehaald worden om het bedrijf te redden. In Noorwegen is iemand om het leven gekomen bij het ontsporen van een trein. Ook raakten meerdere mensen gewond. Volgens Noorse media raakte de trein van de rails door een rotsblok op het spoor... en gleed enkele meters van een helling af. Het kabinet trekt 2,7 miljoen euro uit om de achterstanden met BSN-nummers voor asielzoekers weg te werken. Bijna 18.000 asielzoekers en statushouders wachten op zo'n BSN-nummer. Er worden speciale loketten voor geopend.